Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De politie heeft tot laat in de avond gezocht in de buurt van het Groningse dorp Finsterwolde naar twee ontvoerde kinderen. De zoekactie naar de jongen van 10 en een meisje van 8 heeft voor zover bekend niks opgeleverd. Ze zijn waarschijnlijk meegenomen door hun vader, een man van 67. De politie heeft zijn naam en foto online gezet. Vanwege de vermissing werd eerder op de dag een Amber Alert uitgegeven voor de twee kinderen. Ze zijn zaterdagmiddag voor het laatst gezien in het Groningse dorp Beerta, in de buurt van Finsterwolde. Na een blokkade van 2,5 maand mag er weer wat noodhulp naar Gaza. De Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat er per direct een basishoeveelheid voedsel wordt toegelaten. Volgens Netanyahu wordt er wel alles aan gedaan om te voorkomen dat het voedsel in handen komt van Hamas. Al sinds maart laat Israël geen eten of andere hulp meer binnen in Gaza. Hulporganisaties zeggen dat de voorraden op zijn en tienduizenden kinderen zijn al ondervoed. Bij de presidentsverkiezingen in Polen is zoals verwacht een tweede ronde nodig. Bij de eerste ronde vandaag kreeg geen enkele kandidaat meer dan de helft van de stemmen. Rafał Tchaikovsky, de burgemeester van Warschau, is de winnaar van vandaag. Hij hoort bij de pro-Europese burgercoalitie van premier Tusk. De andere kandidaat die door is naar de tweede ronde is Karol Navrosky... van de rechtsconservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid. De tweede ronde is over twee weken. Rusland houdt een olietanker vast die vanuit Estland op weg was naar Rotterdam. Het schip vertrok gisteren en voer een stuk door Russische wateren. Dat is een gebruikelijke route. Daarover zijn afspraken gemaakt. Maar de olietanker werd door de Russen tegengehouden en ligt nu voor anker. Vermoedelijk wil Rusland een boete opleggen. Het weer het koelt vannacht af naar 4 tot 9 graden. Hier en daar kan wat mist ontstaan. Overdag volop zon en het blijft droog.